Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vakcentrale FNV wil op korte termijn verder onderhandelen met de werkgevers en minister Kamp over het pensioenstelsel. Dat kan nu de vakbonden die zijn aangesloten bij de FNV weer op één lijn zitten. Ze hebben volgens voorzitter Jongerius een compromis gevonden waarin en de zekerheid van de pensioenen en de kans op indexatie wordt gewaarborgd. Dat laatste was een eis van met name FNV-bondgenoten. In de Verenigde Staten is een rechtszaak aangespannen over de foto's van de dode Osama Bin Laden. Een conservatieve groep eist publicatie van alle opnames die tijdens de actie in Pakistan zijn gemaakt. President Obama zegt dat de foto's te gruwelijk zijn. Maar volgens de conservatieve groep heeft het Amerikaanse volk het recht om ze te zien. In Syrië zijn bij demonstraties zeker zes mensen om het leven gekomen. Orde troepen openden het vuur toen duizenden demonstranten na het vrijdaggebed de straat op gingen. De doden vielen volgens mensenrechtenactivisten in de hoofdstad Damascus, de stad Dara en in de centraal gelegen plaats Homs. President Obama heeft een nieuwe gezant voor het Midden-Oosten benoemd. Het is David Hale, die tot nu toe waarnemend gezant was. Hij wordt de opvolger van George Mitchell, die, het afgelopen, die de afgelopen twee jaar vergeefs heeft geprobeerd het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen weer op gang te helpen. Mitchell is 77 jaar en had aangekondigd dat hij na twee jaar zou terugtreden. De vrouw van de Egyptische oud-president Mubarak ligt net als haar man in het ziekenhuis. Ze zou een hartaanval hebben gekregen, kort nadat de rechter had bepaald dat ze 15 dagen moet worden vastgehouden voor verhoor. De 70-jarige Suzanne Mubarak wordt verdacht van corruptie. Ze zou de positie van haar man hebben misbruikt om zichzelf te verrijken. Het weer, is droog met minima van 11 graden aan zee tot 6 in het binnenland. Overdag trekken vanuit het westen buien over het land, gevolgd door opklaringen en later weer een enkele bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan nu geen files. U krijgt van mij een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen de knooppunten Amstel en Oude Rijn.